Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. In de Waal bij... Het is de derde keer deze week dat een dode zwemmer wordt gevonden in de Waal. Gisteren werd het lichaam ontdekt van een man die een dag eerder verdween. Hij werd tijdens het zwemmen voor de ogen van zijn gezin door het stromende water meegesleurd. Zondag werd ook al het lichaam van een vermiste zwemmer teruggevonden in de Waal. De Republikeinen en de Amerikaanse Senaat hebben een nieuw voorstel ingediend voor een zorgwet die Obamacare moet vervangen. In het nieuwe plan zijn Amerikanen niet langer verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ook zit er een lastenverlichting in voor de rijken en wordt er gesneden in de medische hulp voor de armen. President Trump heeft steeds gehamerd op de afschaffing van Obamacare. Hij noemt het nieuwe voorstel ruimhartig. Felle onweersbuien hebben op verschillende plekken overlast veroorzaakt. Door blikseminslagen zijn huizen met rieten daken en brand gevlogen. Onder meer in Sassenheim. Door het onweer ontstonden vertragingen op het spoor en ook op Schiphol. Vandaag sneuvelde opnieuw een weerrecord. In Arsen en Limburg is 35,2 graden gemeten... en daarmee was het de warmste 22 juni ooit. Vanwege de hitte ontstonden meerdere natuurbranden, onder meer in de Grote Peel, op de grens tussen Brabant en Limburg. Het vuur daar is inmiddels geblust. Ongeveer 600 Britse flats worden onderzocht. Nu blijkt dat ze vergelijkbare gevelplaten hebben als de afgebrande torenflat in Londen. Zeven flatgebouwen blijken inderdaad brandbare bekleding te hebben. Vorige week vielen bij de brand in de Grenfell Tower zeker 79 doden. Volgens deskundigen kon het vuur zich door de gevelplaten van de toren snel verspreiden. Het weer overal droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen geregeld zon met 22 tot 27 graden, een stukje koeler. En dit was het NOS.